uur. Jobboot met het NOS-journaal. Zet Blatter of de juiste man om de Wereldvoetbalbond door deze woelige tijden te loodsen. Dat zei hij bij de opening van het jaarcongres in Zurich aan het einde van de middag. Blatter wil veranderingen binnen de bond en komt met maatregelen om corruptie te bestrijden. Morgen kiest de FIFA een nieuwe voorzitter en Blatter gaat ervan uit dat hij wordt herkozen. Maar door het corruptieschandaal is dat niet zeker. Volgens KNVB-voorzitter van Praag maakt ook de Jordaanse prins Ali een goede kans. De Vlaamse schrijver Jo Klaas heeft de Gouden Strop gewonnen... voor het beste Nederlandstalige spannende boek van het jaar. Zijn De mythe van Methusalem is volgens de jury een intelligente en spannende thriller. De winnaar van de Gouden Strop krijgt 10.000 euro en een kunstwerk. Morgen begint in Nederland de maand van het spannende boek. Wie voor tenminste 12,50 euro aan Nederlandstalige boeken besteedt... krijgt het boek Grijs Gebied van Marion Pauw cadeau. Op de Maas bij Heijen in Noord-Limburg is een vrachtschip in aanvaring gekomen met een plezierjacht. Het jacht is gezonken. Bij het ongeluk raakten drie mensen gewond. Ze zijn door hulpdiensten aan wal gebracht en behandeld. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Het scheepvaartverkeer op de Maas heeft geen hinder ondervonden van het gezonken jacht. NAC Breda heeft goede zaken gedaan in de strijd om een plaats in de eredivisie. In de eerste finale van de play-offs waren de Brabanders in Kerkrade met 1-0 te sterk voor Roda JC. Zondag is de tweede en beslissende wedstrijd in Breda. Dan spelen ook FC Volendam en de Graafschap tegen elkaar... in de andere play-off voor promotie en degradatie. In de eerste wedstrijd werd het vanavond in Doetinchem gelijkspel 0-0. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot zo'n 6 graden. Morgen eerst in het westen en noorden wat buien. Later op de dag ook in de rest van het land regen.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 Ik heb er weer zin in vanavond. Tot twaalf uur ben ik bij u met natuurlijk de mooiste nummers die voorbij komen. Mooie ballads. En u kunt verzoekjes doen via Facebook natuurlijk. Eh, als u nog geen vriendjes met me bent, worden er even, dan eh, accepteer ik u zo snel mogelijk. En dan kunt u via de chat of via de tijdlijn gewoon eh, verzoekjes aanvragen voor het programma. One Last Bell to Answer, The Fifth Dimension. weer mooi een eitje minder te bakken. <laughs> Ja, we begonnen onze uitzending, luisteraars, in een hele andere dimensie. Namelijk een fifth dimension. we gaan hierna meteen even wegzwijmelen. Dat doen we met de Moon River. En die ga ik speciaal uh, voor Annemarie uh, draaien. Want uh, nou, vorige keer ben ik hem helemaal vergeten. Maar dit keer... Moon River, wider than a mile. I'm crossing you in style someday. Breaker, wherever you're going. I'm going your way to drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after voor uh, Annemarie, en, maar ook voor uh, eh, Susie Davis. Die luistert helemaal vanuit eh, Dallas, Texas. En ze gaat vanavond naar Neil Diamond. Nou, wat een toeval! Mr. Bojangles. man Bojangles and he danced for you. Silver hair, ragged shirt, and baggy pants. The old soft shoe. They jumped so high, jumped so high. Then it lightly touched down. Middleman of selling New Orleans he was Down and out He looked to me to be the eyes of age As he spoke right out He talked of life He talked of He laughed, slapped his leg a step. Mr. Bojangles. cell. Grab his pants, a better stance, and jump so high. Clicked his heels. He let go her laugh, let go her laugh. Shook back his clothes all around. minstrel shows and county fairs. Throughout the South, spoke with tears of 15 years I was dogging here. And traveled about his dog opened and died, he opened and died. After 20 years he still grieves Mr. Bojangles Mr. Bojangles Mr. Bojangles Sit or dance now at every chance in honky tonks. For drinks and tips. Most of the time I spend behind these county bars. Cause I drink so it. He shook his head, and as he shook his head, Heard someone ask, please. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, go on and dance. Neil Diamond, Mr. Bojangles. Hij treedt vanavond op in Dallas, luisteraars. Want, eh, ja, dat weet ik zo, maar omdat ik eh, luisteraars hier bij ZFM Zandvoort heb... die meeluisteren. Helemaal vanuit het verre Dallas, Texas, ja. Susie Davis, die gaat er vanavond naartoe. Susie, heel veel plezier daar. Have a very good time. Nou, ik hoef, eh, ik geen Engels te praten, want is, ze komt uit Nederland. En eh, dan eh, gaat, heeft ze misschien vroeger met Hemelvaartdag heeft ze wel eens uh, gedouwtrapt. Dat is dat vroeger lopen wat je dan helemaal vroeg in de morgen doet, zeg maar om een uur vijf, zes. Ga je dan je bed uit, dan ga je douwtrappen. En wat is douw nou eigenlijk? Ja, wat is douw nou eigenlijk? Nou, douw is gewoon een, een gevoel. Dawn is a feeling, the moody blues. Prachtige stem van Justin Hayward gaat ervoor zorgen. things are becoming clear with a meaning. Now that you're knowing, pleasure starts flowing. It's true, life flies faster than eyes could ever see. You're here today no future fears. This day will last. Dawn is a feeling. Oftewel, dauw, het is gewoon een gevoel. Prachtige stemgeluid van Justin Hayward. Eh, een paar jaar geleden zag ik hem live in de Heineken Musical Hall in Amsterdam. Met de Boonie Blues. En de man eh, ziet er nog uit alsof hij uh, nou 55 is of zo. Hij is inmiddels in de 70. heb je wel meer met die artiest hoor. Paul McCartney, die oogt ook nog zo jong. Mooi nummer, hè? Annemarie Hodes die, uh, luistert ook mee. En Annemarie, als je nou uh, met je kat meeluistert... want je kat staat op de foto op Facebook, zie ik. Als je nou met die kat meeluistert, dan heb ik iets voor jou, voor de cats. En Annemarie, daar kan je ook omdraaien. Eh, draaien, dan wordt het Mary Ann, hè? Anne-Marie, Mary Ann, omgedraaid. En nou, katten, Mary Ann. Nou, dan kom ik bij de cats terecht. Piet Veerman, hij heeft pas een, een, een longoperatie gehad. Hij had ja, die nare ziekte aan zijn longen, longkanker. Maar ze hebben bij hem 40% van zijn long kunnen verwijderen met, het, eh, met de tumor erin. Dus we hopen dan maar dat hij eh, daarmee eh, zeg maar verlost is van die vreselijke ziekte. En dat hij nog heel lang Marianne voor ons kan zingen. Voor Anne-Marie Hode speciaal. wensen Piet Veerman natuurlijk van harte beterschap. Eh, ik vertel het net, luisteraars. Hij is aan zijn long geopereerd. 40% van eh, zijn rechter of zijn linkerlong. Een van de twee. En dat maakt nog niet zoveel uit welke long. Het is allebei vervelend natuurlijk. Als je daar 40% van kwijtraakt. Eh, maar daar zit een tumor in. En ja, die moest eruit. En we hopen er maar dat hij succesvol geopereerd is. En dat hij weer snel beter wordt. Dit was hem met Marianne. En ik draai hem speciaal voor Annemarie Oders. Ja, I remember you... Wordt mooi gezongen door Art Garfunkel. doet hij speciaal voor alle luisteraars van ZSM, ZFM. Ik stotte er helemaal van Zandvoort. I remember you. En dat zingt hij dan ook nog tussen app en vloed. You're the one who made my dreams come true. A few kisses ago. I remember For the one who said, I love you too. I do, didn't you know? I remember too the distant band. Bijna geen één programma wat ik eh, presenteer bij van Zandvoort ontbreekt hem aan eh, Art Garfunkel. Ik ben er echt fan van. Ik wil hem zo'n eh, mooie, warme en relaxe stem hebben. En nou, dan uh, draai je zo'n man natuurlijk. Dat, dat is vanzelfsprekend, luisteraars. Wat heb ik nog meer voor u? Oh ja, natuurlijk Barry Manilow met And I Love Her. Oud MUZIEK love her. She gives me everything and tenderly the kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like I die as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. natuurlijk allemaal van eh, Mandy, dat prachtige nummer. En de Copacabana. En eh, nou ja, hij heeft een hele hits gemaakt. En steeds meer artiestenluisteraars maken coveralbums. Zeg maar allemaal eh, bekende, wereldbekende nummers. worden dan op een album gezet. En het heeft ook eh, Annie Lennox gedaan met een hele hoop eh, mooi repertoire. En daar ga ik u ook iets van, eh, van laten horen, want dat is zeer de moeite waard. Annie Lennox, u kent haar natuurlijk van haar, ja, haar groep, hoe heet die ook weer, The Eurythmics. Um, Heaven Must Be Missing an Angel en zo. dit is haar mooie vertolking van Georgia on My Mind. Kippenvel. just an old sweet song keeps Georgia on my other arms reach out to me. Other It's just an old sweet song. heerlijke muziek. Annie Lennox was dat met eh, George. George is natuurlijk eh, ook heel mooi opgenomen door... Eh, hoe heet hij ook weer? Die man, die blinde neger. Ja, Ray Charles. Nou, kan ik er nou niet opkomen. Hij, heeft, hij draagt mijn, mijn naam Charles. Nou, Ray is uh, helaas niet meer, hij is helaas overleden. Ik zag trouwens vandaag op de televisie de uitvaart van B.B. King. Nou, dat gaat er toch heel wat vrolijke tours hier in Nederland. Het lijkt aan de andere kant wel een feestje als je zo in die stoet loopt allemaal koperwerk eh, voor, de, voor de lijkwagen. En eh, allemaal mensen die aan het zingen waren. En eh, een beetje aan het huppelen, en dansen. Een heel andere vorm van, van een uitvaart zoals we die hier in, ja, hier in Nederland kennen, zeg maar. Eens even kijken, wat, wat had ik ook weer in gedachten? Nou, ik had in gedachten een mooi nummer van Fleetwood Mac. En dat kan dan alleen maar ehm, Sarah zijn. En dat is natuurlijk voor iemand die eh, de 50 is gepasseerd, als het een dame is. Want eh, de mannen krijgen natuurlijk Abraham. Eh, en, maar deze is voor een, voor een speciale fan, laat ik het maar zo zeggen. Wait a minute, baby. Said you Fleetwood Mac met Sarah. Ik hem op aan alle dames die onlangs eh, de 50-jarige leeftijd hebben bereikt. Die hebben misschien wel een Sarah in de tuin staan. Zou zomaar kunnen. Ik ga mooi draaien van eh, minister Tommy Emanuel. En eh, Tommy Emanuel, voor de luisteraars die hem niet kennen... dat is een uitstekende gitarist. Kan heel mooi spelen. En dit is het nummer Those Who Wait. live gespeeld. akoestisch gespeeld door eh, Tommy en Manuel Doos, hoe weet. Nou, mensen die wachten op een goed stukje muziek... die hebben niet hoeven wachten dankzij Tommy en Manuel, Want die hebben dat zojuist eh, voorbij horen komen. Uh, en ik dank een speciale luisteraar, uh, wiens naam ik niet ga noemen uh, voor de suggestie, want ik vond het een heel mooi nummer. Dankjewel. En ehm, wat had ik nou nog meer? ik ben helemaal van mijn stuk. Ik moet even kijken hoor, want ik, ik heb zoveel repertoire klaargezet voor u... dat ik moet eventjes kijken dat ik ook geen dingen dubbel draai. Want dat moet ik niet doen natuurlijk, want dan hoort u twee keer hetzelfde. Dat is niet de bedoeling. Uh, how deep is the ocean? Nou, eh, vraagt Barbara Streisand zich af. Ik heb mijn duimstok meegenomen, ik ben aan het strand gelopen vanavond. Ik heb even gemeten naar voren en de branding scheelt het eh, ongeveer een centimeter of wat. Maar als je helemaal vooraan meet, dan komt je duimstok eh, nauwelijks onder water... en stap je een paar stappen de zee in... is het alweer gauw zo'n 30, 40 centimeter. Ga je nog dieper? Nou, dat heb ik niet uitgeprobeerd. Do I love you? I'll tell you no lie. Ja, nou, dan denk je natuurlijk, dit is Barbara Streisand toch niet? Nee, die komt er zo aan, want ze zingt een duet. stemgeluid van Jason Colt. Ja. Maar hij heeft het niet koud hoor, hij heeft het warm.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 Ja, van het prachtige album Partners. Eh, Barbara Streisand samen met Jason Colt. Uh, How Deep Is The Ocean. Ik ga wat draaien voor mijn zoon Leroy. Die belde me net. En eh, Leroy, je mag straks, als het Niels is geweest... mag je nog wel een keer bellen. En dan mag je misschien wel even met de luisteraars praten door de telefoon. misschien wel even leuk. Leroy die vraagt het nummer van André Hazes. Nou, die heeft natuurlijk ook hele mooie rustige liedjes opgenomen. Speciaal voor Leroy, maar ook voor Yvonne, want die luistert vast ook mee. Zij gelooft in mij. André Hazes. Ze lacht te slapen. Vroeg haar gisterenavond wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je. Ben weer blijven hangen in de kroeg. Zo'n nacht, ze weet het, heb ik nooit genoeg. Hoe was het? Dat was alles wat ze vroeg. Wat ze vroeg. liefje voor mij is weet Speciaal voor Leroy Duif was dit. Uh, zij geloofde mij, André Hazes en Leroy straks. Eh, als het nieuws geweest is om 11 uur, mag je me nog bellen. Dit is voor Sander. Want eh, Sander gaat vast op vakantie. En dat doet hij goed. Ik ga mee achter in zijn koffer. No more working for a week or two. to make our dreams come true for me and So a week or and a dream come true. Samen met Cliff het op vakantie. Nou, wat wil je nog meer? Voor Sander, nou, die draait nu die speciaal. Hij is van Cliff en luisteraars, kijk op mijn klokje. Nog eh, ja, twee minuten te gaan. Eh, ik sluit af met een instrumentaaltje. Ik kom zo nog een vol uur bij u terug. Dus blijf luisteren naar ZFM's antwoord. Tussen app en vloed. Mijn naam is Charles Duif. En uh, er komen straks de tweede uur nog veel meer mooie nummers voorbij. En wie weet gaat mijn zoon Leroy me wel bellen straks. Spannend hoor. even wachten tot het nieuws afgelopen is, Leroy.